Visser met het NOS-journaal. In delen van hevige explosies. Dat melden verschillende journalisten die in de Libische hoofdstad zijn. Anderhalve dag na het begin van hun offensief zijn de Libische opstandelingen er nog niet in geslaagd de stad in te nemen. NAVO-toestellen vliegen er laag over en burgers blijven in hun huizen. Op het Groene Plein, waar opstandelingen gisternacht feest vierden, zijn sluipschutters actief. En ook in andere delen van de stad schieten sluipschutters op opstandelingen. Het bedrijf Chemiepak in Moerdijk is failliet. Bij het chemiebedrijf woedde begin dit jaar een grote brand. Eind april kondigde het al aan dat het de rekeningen niet meer kon betalen. Bij Chemiepak werkten 42 mensen. Van hen waren er al 22 ontslagen omdat er geen werk voor hen was. Chemiepak was afhankelijk van verzekeringsgeld, maar het waterschap Brabantse Delta legde daar beslag op vanwege de schoonmaakkosten. De kosten als gevolg van het verontreinigde bluswater worden geschat op 13 miljoen euro. Voor het komende theaterseizoen zijn tot nu toe 14% minder kaartjes verkocht dan vorig jaar. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is de daling het gevolg van de btw-verhoging op podiumkunsten. Cultuurinstellingen hielden er rekening mee dat de daling van de kaartverkoop. Ze hadden daarom 9% minder voorstellingen en concerten geprogrammeerd. De omzet van theaters en schouwburgen daalde meer dan verwacht, mede doordat er meer goedkope kaartjes zijn verkocht. De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties hoopt dat het kabinet volgend jaar de BTW op podiumkunsten weer zal verlagen naar 6%. Sinds juli moeten 19% BTW over een kaartje worden betaald door mensen. Het weer, de hele dag stevige regen- en onweersbuien met kans op hagel, zware windstoten en wateroverlast. En pas in de loop van de avond wordt het dan droger. Het wordt een graad of 26. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, maar ik geef u wel een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.